eerst eraan met het NOS-journaal. Nederland moet meer doen aan de rechten van kinderen... anders voldoet Nederland niet aan de eisen van het VN-kinderrechtenverdrag. Dat staat in een kritisch rapport dat organisaties als UNICEF en Defence for Children... morgen presenteren bij de Verenigde Naties. Er staat in dat Nederland tekortschiet op de punten armoedebeleid... kindermishandeling en migratie... De organisaties vinden het onacceptabel dat het verkopen van kinderen in Nederland niet strafbaar is. Ook noemen ze het ontoelaatbaar dat Nederland wereldwijd in de top 3 staat van landen waar kinderporno online wordt verspreid. Het Israëlische leger heeft een Syrisch gevechtsvliegtuig neergehaald. Het zou boven Israëlisch gebied hebben gevlogen. Volgens het leger werd het toestel boven de Golan-hoogvlakte neergeschoten met een Patriot-raket. Israëlische media melden dat het toestel een MiG-21 straaljager was. De Golanhoogvlakte is een omstreden gebied in de grensregio van Israël, Syrië, Libanon en Jordanië. Philips splitst zich in twee zelfstandige bedrijven. één voor licht en één voor gezondheid en consumenten. De lichtdivisie gaat zich vooral toeleggen op innovatieve lichtoplossingen en projecten. De afdeling die ledverlichting maakt wordt verkocht. Het andere Philips gaat verder onder de naam Health Tech en wil professionele gezondheidszorg combineren met gezond leven en preventie. Beide bedrijven blijven de naam Philips voeren. De Broadway musical The Lion King is de succesvolste entertainmentproductie ooit. Sinds de première in 1997 heeft de musical wereldwijd 4,8 miljard euro binnengehaald. Zo'n 75 miljoen mensen kochten een kaartje voor de show... die gebaseerd is op de gelijknamige tekenfilm uit 1994... Producent Disney verwacht dat het succes nog even aanhoudt. Vorig jaar was The Lion King nog steeds de best bekeken productie op Broadway. Het weer in het zuiden vrij zonnig, in het noorden bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt ongeveer 17 graden. Morgen buien, vrij veel wind en dan ook een graad of 17. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... bij knooppunt Hoevelaken 3 kilometer. A2 Utrecht-Amsterdam bij Marsen 2. De rechter is dicht, daar staat een vrachtwagen stil. A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein 4. Richting Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 3. En verderop bij Leidschendam nog eens 3 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag, dat was een ongeluk bij Den Haag-Maneveld nog 2 kilometer. De rijstroken zijn weer open. A13 Rotterdam richting Den Haag bij knooppunt Ipenburg 4. A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Ridderkerk 5 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda voor knooppunt Bresseplein 4 kilometer.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 Dat mogen we ook wel zeggen van de mensen die eh, de Dam tot Dam lopen aan het hebben gelopen vandaag. Heel veel Zandvoorters, ook eh, familie van mij, een zwager en mijn eh, schoonzus hebben gelopen voor mijn, voor mijn dochter. Dus chapeau daarvoor. Allemaal helder zijn jullie. Welkom bij deel 3 van Zandvoort op zondag. Op deze, nou ja, het begon zondag, nu wat bewolkt. zondagmiddag hier bij ZFM. 9 over 4, wat hebben we nog allemaal? We hebben het weerbericht van Lex van Horen. We volgen de klassieker die nader zijn einde. En uh, even kijken, er staat daar nog steeds 0-1. Eh, en PSV staat met 3-0 voor en AZ met 1-0. Goed, de koek zijn hier. Junk of the heart. Junk of the heart is junk in my mind.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 But I sunk. Life is no race. When I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time with you. de bierenplaat. Saint Motel met eh, My Type. En daarvoor de Cooks met Junk of the Heart. I Wanna Make You Happy. Even wat eh, sportnieuws. Anna Ivanovic heeft eh, vandaag haar vierde toernooizege van het jaar geboekt. De Servische als derde geplaatst was in Tokio na finale te sterk... voor de als tweede gerangschikte Caroline Wozniacki. Het werd 6-2 en 7-6. Ivanovic pakte de vijftiende toernooizege uit haar loopbaan. Ivanovic zegevierde eerder dit jaar op de toernooien van Auckland, Monterey, Birmingham en uh, Wozniacki, onlangs verliezend finalist op de US Open, zegevierde enkel in Istanbul. Het was de zevende ontmoeting tussen de beide speelsters. Ivanovic boekte haar eh, vijfde overwinning op Wozniacki... die op haar beurt twee keer van de Servische won. De Tsjechische Carolina Pleskova die schreef het toernooi in Seoul op haar naam. Ze rekende in de finale in drie sets af met de Amerikaanse Varvara Lepchenko. 6-3, 6-7 en 6-2. De 22-jarige Pliskova die boekt haar tweede succes op de WTA e Tour. En ze was vorig jaar ook de beste in Kuala Lumpur. Joost Luiten heeft eh, zich gisteren weer aan de kop genesteld bij de Wills Open. De 28-jarige Blijswijker had 65 slagen nodig voor zijn derde ronde... en kwam daarmee op een totaal van 199. De Ier Shay Lowry begon als leider aan de zaterdag... maar had drie slagen meer nodig dan Luiten... en zag de Nederlander daardoor ook weer passeren. Luiten verdedigt zondag een voorsprong van twee slagen op Lowry... en drie op de Franse golfer Gregory Hivra en Chongchai Jade uit Thailand. De Nederlander was donderdag in Newport ook begonnen met een rondje van 65... maar werd een dag later van de eerste plaats verdreven door Lowry. Luiten noteerde zaterdag zes birdies op zijn scorekaart... en volgde verder het baangemiddelde. Het kan eh, vandaag zijn vierde zege op de Europese Tour eh, worden. Vorige week werd hij als titelverdediger vijfde bij de KLM Open in Zandvoort. En de Blijswijker won vorig jaar ook een toernooi in Oostenrijk... in 2011 was luid de beste in Maleisië. Robert-Jan Derksen begon sterk aan zijn voorlaatste ronde... maar de ervaren Nederlander noteerde een double bogey op de 14e hole... en staat eh, na een ronde van 71 slagen op de 32e plaats. En die plek deelt de golfer uit, eh, de golfer uit eh, Bladikom met eh, Daan Huizing... die met een ronde van 68 zijn laagste score van deze week neerzette. De Zoester was goed voor zes birdies en drie bokies. Lewis Hamilton die start zometeen tijdens de Grand Prix van Singapore vanaf pole position. De Brit was gisteren in zijn Mercedes tijdens de kwalificatie maar een fractie sneller dan teamgenoot Nico Rosberg. Hamilton die klokte op het eh, Marina Bay Street Circuit... een tijd van 1.45.681. Uh, eh, en daarmee was hij 7000ste sneller dan Rosberg. De WK-leider had eh, heel even de snelste tijd... maar op het laatste moment pakte Hamilton de pol. Daniel Ricciardo reed achter de twee Mercedes'en naar de derde tijd. Hij kwam in zijn Red Bull tot een tijd van 1.45.854. Teamgenoot Sebastian Vettel startte eh, zondag dus vandaag als vierde. Fernando Alonso liet de vijfde tijd in zijn Ferrari noteren... en Felipe Massa zette de zesde tijd neer. Kimi Räikkönen moest genoeg nemen met plek 7. De Finn had aan het eind van de kwalificatie problemen met zijn Ferrari... en moest noodgedwongen de pits in. Zijn landgenoot Valetteri Bottas eh, die gaat zondag als achtste van start. De top 10 wordt gecomplementeerd met eh, Kevin Magnussen en Daniel Kvajat. Het kampioenschap verdedigt Rosberg een eh, voorsprong van 22 punten op Hamilton. En nummer 3 Ricciardo die volgt op liefst 72 punten. Even kijken, in Rotterdam, nou, vier minuten extra tijd in de blessure. Dus uh, nou, over twee platen weten we het zeker of, eh, hoe het is bij uh, Feyenoord tegen Ajax. Wij gaan weer verder met muziek. Doen we met Swing Out Sister. it all at Home en daarvoor Swing Out Sister, You On My Mind. Nou, het is klaar in eh, Rotterdam. Het is eh, 1-0 gebleven voor Ajax. En de andere eh, einduitslagen zijn AZ tegen PEC is het 1-0. En Eindhoven PSV tegen Cambuur 4-0. Nou, daar gaat hij nog een keertje. Nog een keertje. Lex van de Hoorn zou zeggen. Westkust, weerbericht. Lex van der Horen met zijn weerbericht. Eh, vandaag periode met zon en overwegend droog. Vrij krachtige noordelijke wind. Maximum van 17 graden. Morgen wisselend Noordzeebewolking. Een vrij krachtige tot krachtige noordelijke wind. 6 voor is dat. En een maximum van 16 graden. Dinsdagperiode met zon, weinig wind, maximum van 17 graden... en de vooruitzichten voor de komende week zijn wolkenvelden en geregeld zon... vanaf woensdag geleidelijk oplopende middagtemperaturen... tot iets boven normaal aan het eind van de week. Wil je meer informatie over het weer, dan kan je gewoon eh, de website van Lex eh, raadplegen... www.meteopagina.nl nou, ik eh, had je al gezegd, 1 eh, oktober gaat eh, Lex in zijn winterslaap, heb ik begrepen. En dan hoort er een, ook zo'n mooie herfstplaat bij. Wat dacht je van deze? Het is echt zo'n mooie War of the Worlds plaat van Justin Hayward. Forever Autumn. Days I fought my way along roads packed with refugees, the homeless, burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was of value to me was in London. But by the time I reached their little red brick house, Carrie and her father were gone. The summer sun is fading as the year grows old, and darker days are drawing near. south across the autumn sky. And one by one they disappear. I wish that I was flying with them. Now you're not here. Like the sun through the trees, you came. army leapt from house to house. The population panicked and ran, and I was swept along with them, aimless and lost without carry. Finally, I headed eastward for the ocean and my only hope of survival, a boat out of England. Like the sun. gentle rain falls softly on my weary eyes as if to hide alone children stumbling in the street with tears, their men bitter and angry, the rich rubbing shoulders with beggars and outcasts. Dogs snarled and whined, the horses' bits were covered with foam, and here and there were wounded soldiers, as helpless as the rest. wading up the Thames, cutting through bridges as though they were paper. Waterloo Bridge, Westminster Bridge. One appeared above Big Ben. together. This was no disciplined march. It was a stampede, without order and without a goal. Six million people unarmed and unprovisioned driving headlong. It was the beginning of the rout of civilization, of the massacre of mankind. enviously at those safely on board, straight into the eyes of my beloved Carrie. At sight of me, she began to fight her way along the pack deck to the gangplank. At that very moment, it was raised, and I caught a last glimpse of her despairing face as the crowd swept me away from her.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 The War of the World van eh, Jeff Wayne. Je hoort in ieder geval Justin Hayward, Forever Autumn... van dat eh, stuk The War of the World. ZFM Zandvoort, het is vijf en half minuut over half vijf. En hier is een hitje van een aantal jaar geleden. Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. de vulkaan. Voor Zandvoort en de regio. <laughs> En voor Alexander Stan, Mr. Saxo Beat op zaterdag 27 september... organiseert Muziekfestival Zandvoort voor de tweede keer een Oktoberfest. Velen zullen zich nog het spectaculaire optreden van vorig jaar... met de Rosenthaler Band herinneren... En weten dat uh, dan het een van de meest gezellige en druk bezochte muziekavonden was. Zo dus ook dit jaar zal de muziek de boventoon voeren... Met daarnaast alles wat men van een Oktoberfest mag verwachten. Bier, bratwurst en pretzel. En niet in de laatste plaats uh, ont en De lange tafels ontbreken ook dit jaar niet. De organisatie was eh, vorig jaar blij verrast met de vele bezoekers en gepaste kledij. Hoe dan ook, de organisatie gaat uit van eenzelfde sfeer... met veel gasten in Dundel en Lederhozen die zin hebben in een fantastisch feest. De muziek op deze avond wordt eh, verzorgd door een gezellige en professionele band de Ansaltaler Party Express. die bestaat uit vijf uiterst gemotiveerde leden... met een, eh, elk hun eigen muzikale achtergrond waaruit een topformatie ontstaan is. De kracht van deze vijf muzikanten is niet alleen hun brede repertoire... dat als basis Oostenrijkse muziek heeft... maar als feilloos omschakelt naar rock en smartlappen. Internationaal en nationaal met name in het eh, grensgebied waren de Ansentalers al eh, bekend... maar de laatste jaren ook door heel Nederland niet in de laatste plaats... omdat de Oktoberfeesten inmiddels populair geworden zijn. Dat de band volop in de belangstelling staat mag bijvoorbeeld blijken uit het feit... dat zij dit jaar uitgenodigd waren om op de Zwarte Cross te komen spelen. Van de band die kan men eh, verwachten dat zij er vol gas, slopend... en met veel gaudi hun kunnen tonen op de Oktoberfest in Zandvoort aan Zee. Ehm, en dat is natuurlijk eh, aankomende zaterdag vanaf half acht op het Raadhuisplein... vanwege het DTM-weekend en wat ehm, gaat gebeuren komende weekend. Goed, dankzij diverse giften kan het tienerkamp van Pluspunt dit jaar weer plaatsvinden. En dit kamp is vanuit Pluspunt georganiseerd voor Zandvoortse tieners van 12 tot 18 jaar... die zelf niet op vakantie gaan of kunnen of voor tieners waarvoor het goed is... even lekker een weekend ertussenuit te komen kunnen vanwege de thuissituatie. Dit is niet zomaar een kamp dus, zegt eh, jongerenwerker Floortje Valk. We gaan van vrijdag tot en met eh, maandag 13 oktober naar het Duinhostel in Duinrel. Dus geen stuffe boswandelingen of musea... maar lekker rondhangen in een eh, attractiepark... of keihard van de glijbaan in het tikibad. Zij doet daarom een oproep. Zou je graag mee willen of weet je een tiener die hiervoor in aanmerking komt? Er zijn nog een paar plekjes vrij, dus wees er snel bij. Neem contact op met Floortje Valk via f.valk.plus.zandvoort.nl eh, of kom langs bij het Jeugdhonk in de Korsenstraat 1A... op maandag en woensdag tussen half zeven en tien voor meer informatie. Het tienerkamp wordt mogelijk gemaakt door sponsoring van Scanfonds... Stichting Kindertehuis Zandvoort, Stichting Max en Paul Schumacher... de opbrengsten van de Breiklub en de fooien voor de massages. Dansschool Rob Dolderman is het dansoen vorige week feestelijk eh, begonnen... met een buffet dansant. Zijn eh, vaste leerlingen konden niet alleen smullen van het eh, overheerlijke buffet... ze kregen tegelijk een voorproefje van wat ze het komend seizoen op dansgebied te wachten staat. Iedereen gaat weer een stapje hoger. De beginners van vorig jaar gaan nu voor zilver en de gevorderden gaan op voor goud. En alle leerlingen hebben zo proefde je, je zin om weer een gezellig dansseizoen van te maken. Dat er weer flink geoefend moet worden bleek zaterdagavond. Velen waren een hoop danspasjes gewoon vergeten. Dolderman gaat ook weer aan de slag met beginners. Eh, vorig jaar wisten opvallend veel jongeren de weg naar de dansschool te vinden. Stel dansen is weer in, zo liet hij enthousiast weten... en de jeugd pakt het snel op. Dat is zo leuk om te zien. En dus gaat hij en zijn danspartner Mieke er weer volop tegenaan. Informatie over de dansmogelijkheden bij Dansschool Dolderman... is te krijgen via www.dansschoolrobdolderman.nl... Eh, of telefoonnummer 0640892370. Eh, Ik herhaal 06 2370. Goed, dat is over de lokale informatie eh, voor vandaag. We gaan verder met de muziek. En we gaan echt ver terug in de tijd met Earth and Fire uit Nederlandse klei getrokken is hier een weekend. van China in the Hand. Tipal met eh, Heart and Soul. En daarvoor Earth and Fire met eh, Weekend. Nou, het zit er weer op hoor voor vandaag. Voor 21 eh, september dan Zandvoort op zondag dan hem. ik heb weer met plezier gedaan. Met dank aan uh, Maries Mulder en natuurlijk ook Zander Doudé voor het Haringappen. Ik heb helaas niet de uitslag van Patrick Berg gekregen. Maar dat eh, zul je vast wel eh, bij zijn eigen stand eh, weten horen de komende dagen. Wie gewonnen heeft, A of D van de Haringhappen. Dus goed, zometeen op CFM tussen 5 en 9 non-stop muziek. En dan hebben we Vader Veugen weer Peaceful Radio tussen 9 en 11. En dan om 11 uur ook nog het laatste uur. Dit programma is er gewoon weer volgende week zondag. Maar dan met eh, Rob Harms en Albert-Jan Vos. Ik wens jou een fijne zondagavond toe. En, eh, en heel veel plezier eh, de komende dagen. En wij spreken elkaar weer over een week of drie...